Goedemiddag, ik ben Sid en dit is het nieuws van NOS op 3. Je kunt vandaag stemmen voor het Europees Parlement. De meeste landen gaan pas zondag naar de stembus, maar bij ons zijn de stembussen al sinds vanochtend open. Deze mensen zijn al, lang al langs geweest bij die stembureaus. Ik kom gebruik maken van mijn stemrecht als Europeaan en ik eh, vind het belangrijk omdat er tegenwoordig steeds meer besloten wordt vanuit Brussel. Dus ik vind het belangrijk om mijn stem te laten worden. wat ik ook wel persoonlijk belangrijk vind is ook wel dat we aan de toekomst denken van nieuwe jongeren, nieuwe generatie. Als ze een goede toekomst hebben, dat ze Iets voor zichzelf kunnen opbouwen. En stemmen kan nog tot vanavond 9 uur. De websites van het CDA, VVD en FVD zijn vandaag aangevallen door hackers uit het buitenland. Het ging om een DDoS-aanval. Daarbij wordt er zoveel verkeer gestuurd naar een server dat hij het niet aan kan en eruit vliegt. Een groep pro-Russische hackers heeft gezegd dat zij erachter zitten. Twee mannen zijn veroordeeld voor het bekladden van een moskee in Heerlen. Er stonden anti-islamleuzen en hakenkruizen op het gebouw. Ook gooiden ze een steen door de ruit. Een van de mannen is ook veroordeeld voor het stelen van kratten brood bij een islamitische supermarkt. Een bijzondere dag vandaag in Normandië in Frankrijk, want het is precies 80 jaar geleden dat het D-Day was. Op die dag, tijdens de Tweede Wereldoorlog, kwamen de geallieerden aan op de stranden daar. Er is nu een grote nationale herdenking aan de gang in Normandië. En er zijn een hoop veiligheidsmaatregelen genomen, weet correspondent Frank Renaud. Er zijn tientallen wegen gewoon afgesloten voor bewoners, voor alle verkeer. Mag alleen met politiebegeleiding mag je daar naartoe komen, zoals wij de pers, maar onder politiebegeleiding allemaal. Er worden in totaal 43.000 agenten ingezet om deze ceremonie allemaal in veilige banen te leiden. En vanmiddag wordt voor een deel ook het mobiele netwerk geheel uit de lucht genomen tijdens de ceremonie. Uit vrees voor eventuele terroristische aanvallen. Bijvoorbeeld met drones die gebruik maken van het mobiele netwerk. bij de herdenking zijn ongeveer 200 veteranen en 25 staatshoofden en regeringsleiders aanwezig. Het weer nog. Alleen in het noorden kans op een buitje. Vanavond wordt het overal een stuk zonniger. Morgen is er meer zon. Lokaal kan er nog een klein buitje vallen. En dan is het een graad of 18. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. In de regio Noord-Holland staan files op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Tussen Schiphol en Roedevaartsveen is de vertraging 10 minuten. A7 Zaanstad richting Hoorn voor Purmerend. 10 minuten vertraging door werkzaamheden.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 de hoofdpunten van het NOS-journaal. Om half vier had 23 van de stemgerechtigden gestemd. Bij de Europese verkiezingen van vijf jaar geleden was dat lager, toen was het 19 De Hongaarse premier Orbán wil de kandidatuur van demissionair premier Rutte als NAVO-chef niet steunen... als hij zijn kritiek op Hongarije niet terugneemt. Rutte zei drie jaar geleden dat er voor de Hongaren geen plek meer is in de EU... vanwege hun nieuwe anti-LHBTI-wet. Omroep Afrotros twijfelt over deelname aan het Eurovisie Songfestival volgend jaar. De omroep vindt dat er structureel dingen moeten veranderen binnen de organisatie... en wil dat het aangekondigde onderzoek wordt uitgebreid. Het weer, stapelwolken en wat zon bij 17 graden. be You only stop by every once in a while. Shit, I find myself just filling my time with anything to keep the thought of you from my mind. I'm doing fine, and I'm planning to keep it that way. you can call me if you find that you have something to say, and I'll tell you. I want you to know it's a little fucked up that I'm stuck here waiting. At times debating, telling you that I've had it with you and your career. Me and the rest of the family here singing, Where'd you go? I miss you so that I'm stuck here waiting, no longer debating, tired of sitting and hating and making these excuses for why you're not around and feeling so useless. It seems one thing has been true all along. You don't really know what you got till it's gone. I guess I've had it with you and your career. When you come back, I won't be here and you can Where'd sing it.